Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het tweede weekend op rij is het huilen met de pet op voor automobilisten rond Utrecht. Vanwege werkzaamheden op de A2 is die weg voor een deel afgesloten. Dat zorgt voor extreme drukte en lange files op de wegen eromheen. Minister Matlener van Infrastructuur zegt dat hij de situatie goed in de gaten houdt. We gaan kijken hoe we eh, met verkeershandhaving, met eh, andere afstelling van stoplichten het leed kunnen verzachten. Het is nu eenmaal zo dat er heel veel onderhoud plaatsvindt. We hebben ervoor gekozen om dat in een hele korte tijd heel heftig te doen, zeg maar. Maar dat zorgt dus wel voor eh, enorme overlast. En ik hoop A op begrip. Eh, maar we moeten ook heel goed kijken hoe we dit eh, kunnen verbeteren. Maar desondanks zijn er dus ook vandaag weer extreem lange files. Vorige week ontstond er ook al chaos, vooral in Nieuwegein. En ook de komende tijd blijft het waarschijnlijk druk... want de A2 blijft tot eind volgende maand ieder weekend dichtgaan. Een vrouw van 39 uit Rijsbergen in Brabant wordt verdacht van het proberen te doden van haar ongeboren kindje. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze drugs gebruikt in de laatste maanden van haar zwangerschap, zoals GHB. Ook zou ze alcohol hebben gedronken en hulpinstanties hebben genegeerd. Het kind werd uiteindelijk wel gewoon geboren en op dit moment zitten moeder en dochter samen in de gevangenis in een speciale cel die daarvoor is ingericht. Over drie maanden beslist de rechter hoe de zaak verder moet. Zandvoort heeft er lang naar uitgekeken, maar vandaag wordt er dan eindelijk weer geraced op het circuit daar. Max Verstappen en zijn collega's trainen in uitdagende weersomstandigheden. Af en toe valt er een bui op de baan en waait het ook nog eens flink. daardoor begon de racedag een beetje saai, zegt verslaggever Ajot Kloosterboer. Normaal gesproken willen die auto's zoveel mogelijk minuten maken op het circuit... om zoveel mogelijk te leren voor de kwalificatie van morgen en voor de wedstrijd van zondag. Maar dat was nu helemaal niet het geval, omdat het zo hard regende en zo hard waaide. Eh, je hebt het groot risico dat er een, een auto van de baan verdwijnt. Eh, een keer uit de bocht vliegt. Dat risico wilden de coureurs helemaal niet nemen. Dus het eerste half uur hebben we bijna geen auto op de baan gezien. Het was natuurlijk sneu voor de toeschouwers die daar op de tribune zaten. Half verwaaid en verregend. Ja, later brak de zon door en toen konden de Formule 1-coureurs alsnog helemaal los. Krijg je het weer, veel grijs en er staat een stevige wind dus.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 Een tien maanden oude baby in Gaza is deels verlamd geraakt door een poliobesmetting. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De besmetting van het ongevaccineerde kind was de eerste poliobesmetting in 25 jaar in Gaza. is opnieuw extreem druk op de wegen rond Utrecht. Niet alleen op de snelwegen, maar ook op binnenwegen is het verkeer vastgelopen. De ANWB spreekt van een verkeersinfarct. Een vrouw van 39 uit het Brabantse Rijsbergen wordt beschuldigd van poging tot doodslag op en zware mishandeling van haar ongeboren kind. Ze zou onder meer drugs hebben gebruikt tijdens haar zwangerschap. Het weer, hier en daar regen, vanuit het westen opklaringen. Het is 20 tot 23 graden. the shout, leaders back. Shout to the top, shout. We're gonna shout to the top.